Mariette Krol met het NOS-journaal. Bij zo'n 10.000 stemmen die per post zijn uitgebracht is wat misgegaan. Dat is ongeveer 2,5% van de stemmen die al zijn opgestuurd. Volgens minister Ollongren gaat het onder meer om stembiljetten... die niet in de antwoordenvelop zijn gedaan. Mensen die per post stemmen moeten twee keer iets in een envelop doen. Eerst het stembiljet en daarna die envelop samen met de stempas... Als dat niet gebeurt is de stem ongeldig. Wie mogelijk een fout heeft gemaakt kan zich melden bij de gemeente. Die kan nieuwe stempapieren toesturen. Alleen de laatste stem telt. De politie heeft in Rotterdam invallen gedaan in zes panden... vanwege een muziekvideo waarin vuurwapens te zien waren. De video stond op YouTube, meldt de politie. Er werden steek- en vuurwapens gevonden. Vijf verdachten zijn opgepakt, onder wie drie minderjarigen. Het Europees Parlement wil dat er camera's op vissersschepen komen... om te controleren of vissers zich wel aan de bijvangstregels houden. Sinds 2019 geldt er een aanlandplicht. Vissers moeten hun bijvangst mee naar de haven nemen. Maar dat betekent dat ze eerder aan hun quotum zitten... deels met kleine vis die veel minder opbrengt. De EU-lidstaten moeten zich nog buigen over het cameravoorstel van het parlement. En voetbal, het Paris Saint-Germain, is door naar de kwartfinales van de Champions League... Thuis tegen Barcelona werd het 1-1. En dat was genoeg omdat Paris Saint-Germain de vorige wedstrijd met 4-1 had gewonnen. Ook Liverpool is door naar de kwartfinales. De Engelsen wonnen net als in de eerste wedstrijd met 2-0 van Leipzig. Het weer nog, periode met regen en het waait stevig. Tot ver in de middag blijft het onstuimig. Met bovenland windkracht 7 en aan zee stormachtig windkracht 8. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. Morgenochtend is het daarbij droog met wat zon.